8 uur. De eerste lijnvlucht woensdag tussen Florida en Cuba kan doorgaan. Cuba heeft officieel toestemming gegeven. De Cubaanse minister van Verkeer noemde de lijnvlucht een positieve stap... op weg naar het verbeteren van de relaties tussen Cuba en de Verenigde Staten. Sinds anderhalf jaar wordt gewerkt aan normalisering van die relatie. Uit Daraya, voorstad van Damascus, is de evacuatie van duizenden mensen begonnen. Ze zaten vier jaar lang vast. Het Syrische leger had de stad omsingeld en de rebellen in de stad gaven zich niet over. Sinds gisteren is er plotseling een wapenstilstand. Bij een noodlanding op een Duits vliegveld zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt, een piloot en een passagier. Het neuswiel van het vliegtuig was door een mislukte landingspoging eerder zo ernstig beschadigd dat de normale landing niet mogelijk was. De piloot moest daarom een remparachute gebruiken. Het ultralight vliegtuigje landde uiteindelijk met een veel te harde klap. Bij grote evenementen die dit weekende worden gehouden... worden in verband met het warme weer extra maatregelen genomen. Overal komen bijvoorbeeld extra watertappunten. Afgezien van veel drinken moeten bezoekers zich ook goed insmeren... en niet te lang in de zon blijven staan. Op de uitmarkt in Amsterdam, die vanavond begint... zijn ook meer schaduwrijke terrassen aangelegd. Mensen kunnen daar even bij komen van de warmte. Op het dancefestival Mysteryland, dat morgen en zondag wordt gehouden, lopen bijvoorbeeld speciale insmeerteams rond om bezoekers tegen de felle zon te beschermen met zonnebrand. Voor morgenavond na zessen heeft het KNMI code geel afgegeven. Dan worden stevige onweersbuien verwacht, mogelijk met hagel en zware windstoten. Het weer tot die tijd. Vanavond warm en meest droog. Vannacht tussen de 14 en 19 graden. Morgen langs de noordkust en op het IJsselmeer veel wind. Er zijn flinke perioden met zonmorgen. en maxima van 23 graden op de Wadden...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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré siempre cantaré. Cuando se a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.